Carmen Verheul met het NOS journaal. Bouwbedrijf Midret uit Meidrecht heeft beslag laten leggen op het stadion van voetbalclub AZ. Het bedrijf bouwt in Opmeer het nieuwe museum van DSB-oprichter Scheringa. Vrijdag werd de bouw stilgelegd omdat de DSB niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Om er zeker van te zijn dat er toch geld komt, heeft Midret beslag laten leggen op het AZ-stadion en de trainingsvelden. Voor de club heeft dat geen gevolgen. Korpschef Welten van de Amsterdamse politie heeft spijt van een interview in NRC Handelsblad. Ik betreur dat daarin de indruk is ontstaan dat ik afstand heb genomen van minister Ter Horst en burgemeester Cohen, schrijft Welten. In het interview zei Welten dat hij van Cohen weinig ruimte krijgt om in het openbaar zijn eigen mening te geven. En hij klaagde dat minister Ter Horst nooit met hem praat. De economische crisis leidt in Europa tot armoede en honger, dat zegt het Internationale Rode Kruis. In onder meer IJsland, Hongarije, Spanje en Italië moet de overheid voor voedselhulp zorgen. De recessie treft vooral mensen uit de middenklasse die onder meer moeite hebben met het betalen van de hypotheek. De meeste scholieren uit Nijmegen die betrokken waren bij het busongeluk in Spanje komen morgen terug naar Nederland. Dat zegt de alarmcentrale SOS International. Meer dan 30 scholieren en docenten van het Canisius College waren op studiereis naar Barcelona toen hun touringcar uit de bocht vloog en kantelde. Bij het ongeluk kwam een van 15 om het leven. In de Pakistanse regio Zuid-Waziristan zijn meer dan 100.000 mensen op de vlucht geslagen. Het leger is er bezig met een groot offensief tegen de Taliban en strijders van Al-Qaeda. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft de Pakistanse regering nauwelijks voorbereidingen getroffen om de vluchtelingen op te vangen. Na drie dagen vechten zeggen zowel het leger als de strijders dat ze aan de winnende hand zijn.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 is gone from your eyes. I better realize. I've got plenty to say. where I can't find the words again. Oh, why do you think I don't need you? I may be blind, but hey, I can change.